Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een nieuw systeem voor rekeningnummers dat het makkelijker moet maken... om over te stappen naar een andere bank is te duur. Dat concludeert toezichthouder de Nederlandse Bank. De kosten zijn hoger dan de winst die ermee behaald zou worden. Verder zou het pas goed werken als alle Europese landen ermee gaan werken. En dat is niet zo. Banken zouden overstappen ook gewoon makkelijker kunnen maken... door veel administratieve romslomp weg te laten, adviseert DNB. Drie verdachten van de aanslag op het pand van de Telegraaf in 2018 blijven vastzitten. De vierde verdachte komt vrij omdat hij gezondheidsklachten heeft door het coronavirus. De advocaten van de verdachte vroegen om vrijlating omdat het er niet naar uitziet dat de zaak op korte termijn verder gaat. Bij de aanslag ramde een bestelbusje het Telegraafgebouw en werd het busje in brand gestoken. De stroomproductie van de drie kolencentrales in Nederland gaat nog dit jaar fors omlaag om de CO2-uitstoot te verminderen. Sluiting van een van die centrales behoort ook tot de mogelijkheden. De elektriciteitsproductie wordt overgenomen door gascentrales die minder uitstoten. Het is de belangrijkste maatregel waarmee het kabinet wil voldoen aan het Urgenda-vonnis komt ook een subsidie voor ledlampen in de glastuinbouw... een premie voor consumenten die hun oude koelkast of vriezer willen inleveren... en er wordt meer geïnvesteerd in het recyclen van plastic. De parkeerterreinen bij de stranden en recreatiegebieden in de veiligheidsregio Haaglanden gaan dit weekend dicht. Om te voorkomen dat mensen met het mooie weer massaal de natuur opzoeken. Burgemeester Remkes van Den Haag waarschuwt dat boetes worden uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vannacht droog en opklaringen met minima tussen 0 en 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met middags mogelijk een bui.